Lot Lewin met het NOS Journaal. Tot nu toe zijn ruim drie geruimd, dat zegt de brancheorganisatie LTO Nederland. Het gaat vooral om kippen die toch al binnen afzienbare tijd naar de slacht zouden gaan. De verwachting is dat de komende weken meer kippen geruimd worden. En ook in België maken consumenten en politieke partijen zich steeds meer zorgen over fipronil-eieren. De Belgische Voedsel- en Warenautoriteit houdt vol dat de Belgische eieren geen gevaar vormen voor de consument. Toch laat de landbouwminister nu bijna 60 pluimveebedrijven controleren. De voetbalsters van Oranje hebben na hun overwinning op de Denen al flink wat felicitaties ontvangen. De voetbalvrouwen wonnen de finale in Enschede met 4-2. Zo twitterde de koning Winnemaan Xander dat Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi met een fantastische ontknoping. En premier Rutte, die in het stadion was, noemde het een prachtige prestatie. Marco van Basten prees na afloop vooral het combinatiespel van Oranje. Morgenavond is de officiële huldiging in Utrecht. Utrecht. De Atalanta is dit jaar de meest geziene vlinder in de tuin. Dat blijkt uit het voorlopige resultaat van de jaarlijkse vlindertelling. Ook vorig jaar werd de vlinder met zwarte vleugels met oranje strepen en witte stippen het vaakst gezien. Ruim 2800 mensen hebben met een tuin hebben dit weekend vlinders geteld. In totaal zagen ze meer dan 33.000 vlinders van 51 soorten. De Atalanta werd bijna 8000 keer gespot. Op nummer 2 staat de kleine vos, gevolgd door de dagpauwoog en het kleine koolwitje. Het weer dan nog, het koelt vanavond flink af naar een graad of 8. Morgen begint zonnig, maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe. Het wordt 21 tot 25 graden. Vanaf dinsdag meer buien en een stuk koeler. Dit was het NOS Show. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. Een zomerhit is de zomer van ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 11.1240. Ja ja, want we wel bij de les zijn. Mijn naam is Benno Veugen, uw gast hier voor de komende twee uur in dit Nieuwheids muziekprogramma. Hier op ZFM Zandvoort, altijd op de late uurtjes. En ehm, nou, mijn taak is om je nog twee uur wakker te houden. Of misschien wel val je in slaap. Dat is uh, menig collega die, die dit, na dit programma luisteren is dat eh, overkomen. Maar te zaken. Eh, we gaan beginnen met een nieuw album van Jim Ottaway. Deep Space Blue. Jim is een Australische ehm, artiest. Hij zal het zelf allemaal ook wel even vertellen. En ehm, ja, hij heeft de aftrap voor vanavond. Ik zou zeggen meer informatie op peacefulradio.info. Daar kan je de playlist vinden en informatie over alle artiesten. Ik wens je veel luisterplezier. Hi, my name is Jim Ottaway. I am an Australian electronic musician and composer. The song you are hearing is called Alpha Crucis from my latest album, Southern Cross.